Christian Bonemakker met het NOS Journaal. De commando's die potentiële onderscheiding gekregen. Dat gebeurde op een bijeenkomst in Kentucky waar president Obama de elite-eenheid bedankte voor het moedige optreden. De bijeenkomst was besloten om de identiteit van de commando's geheim te houden. Obama noemde de operatie tegen Bin Laden een van de succesvolste militaire acties uit de geschiedenis. De euro is gisteravond minder waard geworden door geruchten dat Griekenland uit de euro zou willen stappen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat er over spoedberaad werd gehouden in Luxemburg. Er bleek inderdaad een bijeenkomst te zijn, maar zowel Griekenland als Luxemburg zijn met klem dat de Grieken gewoon in de monetaire unie blijven. De koers van de euro was toen al ruim een procent gedaald. De Mexicaanse regering stuurt honderden extra militairen en federale agenten naar het noorden in de strijd tegen de drugskartels. Ze gaan naar de regio Comarca Lagunera, waar het drugsgeweld de laatste tijd flink is toegenomen. Volgens de regering kunnen de lokale autoriteiten drugskartels niet aan, onder meer doordat veel plaatselijke agenten corrupt zijn. Het Nederlandse marineschip Tromp heeft voor de Somalische kust vier vermoedelijke piraten aangehouden. Hun boot was door een Spaans patrouillevliegtuig ontdekt. Ze konden niet gevangen worden genomen omdat ze nog niet strafbaars hadden gedaan. Na verhoor zijn de vier Somaliërs daarom weer aan land gebracht. Hun boot is vernietigd. De tekstschrijver van de musical West Side Story is overleden. Het is Arthur Lawrence, die ook regisseur en choreograaf was. West Side Story werd in 1957 voor het eerst opgevoerd op muziek van Leonard Bernstein. Arthur Lawrence schreef ook filmscenario's, onder meer voor Alfred Hitchcock. Hij is 93 jaar geworden. Het weer, wordt een zonnige dag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm met later op de dag vanuit het westen kan op onweer. Dit was het. En... Dit is er, is er van de, de, van de ANWB. ANWB. Er zijn er zijn flitsers op, flitsers op de, A8, de A28, 20, Groningen Amersfoort, Groningen Voort, tussen Amersfoort, het Langhorst, tussen Klast en Zwolle, het Langhorst.